was jij mijn gapper. Als een broer hield ik van jou. Ik zie je nog daar op de stoep staan. Je stond te rillen van de kou. Zonder huis en zonder centen. Zelfs je vrouw ook die was je kwijt. Ik zei kom zo lang hier wonen. Maar daarvan heb ik nu spijt. Zag jij daar in mijn bed? Zag jij nooit van je vriend aan de muur zijn trouwportret? Ging er dan echt niets door je heen? Ben jij zo hard en zo gemeen? Ooit vroeg ik aan jou een stuiver, dat je mee had was gewoon. Zelfs als jij een keer wou stappen, gaf ik jou iets van mijn loon. Gaf je alles, zelfs mijn kleren, want een vriend die laat je niet staan. Ben je alles dan vergeten? Waarom deed je mij dit? 爱到。 nam weg van mij. Wat een vriend, ja, wat een vriend was jij voor mij. Hielp ik je daarom uit de golf? Was dan jouw vriendschap niet zo groot? Hoe vaak lag jij daar? portret ging er dan echt niets door je heen. Ben je zo hard en zo gemeen? Maar alles is voorbij. Je nam maar weg van mij. Wat een vriend, ja, wat een vriend.